Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Autoverzekeringen worden flink duurder. Verzekeraars verhogen de premie onder druk van de Nederlandse bank. Die had geconstateerd dat bij een flink deel van de verzekeraars... de premie niet kostendekkend is... waardoor er te weinig reserves zijn om tegenslagen op te vangen. Dat kan leiden tot financiële problemen. Vorig jaar ging de verzekeraar Ineas failliet... en volgens de Nederlandse bank kunnen er meer volgen. Verschillende verzekeraars hebben de premie al verhoogd... De afgelopen vijf jaar was de gemiddelde premie voor een WA-autoverzekering juist met 17 gedaald. Van 311 naar 257 euro per jaar. De Amerikaan die ervan wordt verdacht dat hij iets te maken heeft met de vermissing van een vrouw op Aruba blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 16 dagen verlengd. De vrouw, een Amerikaanse van 35, wordt al twee weken vermist. De man die nu vastzit was met haar op reis. Hij zei dat ze tijdens het snorkelen niet meer boven kwam. De politie twijfelde aan zijn verklaring en pakte hem op. Een zoektocht naar de vrouw heeft tot nu toe niets opgeleverd. De familie van de vrouw krijgt bij het zoeken hulp van het Natalie Holloway Resource Center. Dat is opgezet na de vermissing van Natalie Holloway op Aruba ruim zes jaar geleden. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas gaat reorganiseren. In Australië zal fors worden bezuinigd. Daarbij verliezen duizend mensen hun baan. Qantas richt twee nieuwe maatschappijen op in Azië. Volgens topman Joyce van Qantas is op de routes tussen Azië en Australië veel winst te behalen. Het bedrijf heeft veel last van de toegenomen concurrentie. Om de kosten te beperken gaat de maatschappij meer samenwerken met bestaande partners. Ook wordt de aanschaf van enkele A380's uitgesteld. Er is veel verzet van de vakbonden tegen de plannen. Afgelopen maand voerden de piloten van Qantas voor het eerst in meer dan 40 jaar actie. Het weer in de ochtend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. Smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO nacht op 1. Met het Anker. Goedemorgen, het is 5 uur. En ik denk dat er een heleboel mensen de nacht langzaam ten einde loopt. Of als je nog steeds niet kan slapen. Dat je dan gaat denken, nou moet ik daar nog wel aan gaan beginnen? Nou, waarom ook? ik kan nog heerlijk naar de radio luisteren. Want wij hebben het komende half uur zeker nog wat fantastische muziek klaarstaan. En ehm, ehm, wij hebben het tweede half uur, dus vanaf half zes... hebben wij de rubriek Focus op de Wereld... waarin wij ons licht opsteken in de andere delen van de wereld... waar hulpverleners aan het werk zijn. Om eens te horen wat er daar allemaal gebeurt. Soms is daar nieuws en soms hebben ze hele bijzondere persoonlijke verhalen. Maar dat komt dus allemaal later. Wij gaan eh, verder met muziek en we draaien... Ja, we draaien een mooie plaat. We draaien Hello van Lionel Richie. I sometimes see you pass outside my door. Hello. say, and you know just what to do. And I want to tell you so much.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 En daarvoor draaiden wij Al Stewart eh, met On the Border, een klassieker uit 1976. En The Soldiers daarvoor nog voor met These Times. En wij gaan eh, verder met eh, Something in the Water van Brooke Fraser. you give up and go. I don't believe in the run around. Oh, no. I just wanted to find myself and show you how I feel. If a promise ain't enough, if a promise ain't enough, then a touch says everything. promises ain't enough. Oh, promises ain't enough. Hold on to my love. Mm-hmm. Though my words can't describe how I'm feeling all inside, does my touch say anything to you? Does it? I'm not afraid to take time, cause I know. And I'm real, and my touch is true. Oh, yeah. It's taken a lifetime to find my heart, and I give it all to you. If a promise ain't enough, oh, promise ain't enough. then a touch says everything. words can only prove so much if a promise ain't enough. a promise ain't enough. A promise ain't enough. That a touch says everything. Touch says everything. Oh, everything. got a hold. Nou, dat hebben we gelukkig op dit moment niet meer zo. Tenminste, we hadden een heerlijke dag gisteren. Ik ben benieuwd wat de komende gaat brengen. Eh, dat was eh, Swedish Taboo van Sade. Wat een eh, heerlijke, zwoele plaat toch nog zo op de vroege ochtend. Wij gaan verder met onze rubriek Focus op de Wereld... waarin wij spreken met hulpverleners in het buitenland. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en dat is eh, een klein beetje smokkelen deze ochtend... want onze hulpverleners zijn eh, toevallig alle twee net even terug uit het buitenland. Ik heb eh, aan de lijn hangen Wim de Keizer uit Bolivia... die op dit moment in Nederland zit. Goedemorgen, Wim. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. En nou <laughs> Oh, sorry. Oh, dat is een fout. Ja, dat klopt. Ehm, dat klopt, inderdaad, <laughs> volgens papier. Maar ik zei het fout. Um, ehm, ehm, eh, zij zit in Brazilië. En ik heb aan de andere lijn uh, Pieter Punt. En hij werkt normaal in Bolivia, maar is op dit moment ook in Nederland. Pieter, goedemorgen. goedemorgen. Ah, kijk eens aan. Fijn jullie alle twee te horen. Ehm, even zien. Ik eh, ga altijd even het rondje eh, eh, het lokale nieuws doen. Nou heb ik begrepen ehm, dat, ehm, Pieter, dat jij niet zo heel erg aan het lokale nieuws toe bent gekomen. Want jij zit, of jij hebt net een hele heftige reis achter de rug, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Wij hebben met een groep mensen daar ja, het, het project bezocht. Het project is een kindertehuis en een discipelschapstrainingsschool. Ja. En uh, daar hebben we ja, een hoop werk gedaan wat nuttig is om eh, eigenlijk ook de projecten te helpen en uh, mensen ook te laten proeven eigenlijk aan zending. Oké. Dus daar zijn we net mee terug. Maar wat, dat was een groep mensen uit Nederland? Ja, dat waren 30 Nederlanders in totaal en, en eh, grotendeels meeste zo ja, een kleine twintig jongelui en ook wat eh, ouderen en echtparen, eh, oudere mensen erbij. Dat is een mooie mix. En ouderen, dan denk ik, eh, wat moet ik me bij ouderen voorstellen? De, oudste deelnemer was net even in de zeventig. Dus, Zo? dus dat is echt van jong tot oud. <laughs> ja. Hey, en, en die hebben dan een of ander project gedaan. Hebben ze nog iets gebouwd? Dat hoor je wel eens. Dat zo... nou, in, in, in begin negentiger jaren hebben wij zelf, toen was het kinderhuis, ja, hebben we gesticht hebben we toen gebouwen neergezet die eh, ja, zo'n twintig jaar werk hebben gedaan. En, en, en nu vaak eh, echt eh, aan een grondige renovatie toe zijn. Dus we hebben van, bij een unit een heel dak vernieuwd. Bij andere unit meer het, binnenwerk, zeg maar helemaal. De, de vloeren, plafonds, rekken, ramen. Alles wat gewoon elektriciteit, sanitair, wat, wat aandacht behoeft en wat eigenlijk eh, vele jaren niets of weinig aan gedaan is, of te hmm. weinig aan gedaan is, hebben we gewoon weer eh, als nieuw gemaakt. Zo. Eh, en dan gaat er zo'n hele groep heen. Is dan iedereen aan het klussen of doen ze ook nog dingen met de kinderen? Moet ik me voorstellen? Het, is inderdaad een mix. We kijken gewoon, we, we, bereiden zo'n reis meestal al, al meer dan een jaar van tevoren voor. En we weten een beetje wie er in de groep zitten. Mhm. En wat voor specialiteiten en talenten en kunde we binnen de groep hebben. En die zetten we ook, ook maximaal in. We hadden nu ook een tandarts-echtpaar erbij. Oh. Eh, we hebben een, automonteur, hadden we eh, lassen. Nou, kortom, ook dat, al die klussen worden dan optimaal meegenomen. Er worden zelfs al onderdelen meegenomen waarvan oh. je weet, die zijn stuk. En eh, zodat eigenlijk eh, zo goed mogelijk eh, daar de hulp geboden kan worden. Maar moet ik me dan voorstellen dat de tandarts ook zijn tandartsstoel of iets zijn <laughs> tandartskoffer heeft nou, meegenomen? Ja, precies. Die had een koffer bij zich, zeg maar een mobiele unit. En, en die, die, die gebruikte een stoel van een lokale tandarts... en eigenlijk een stoel die dan in, in onze termen hier eh, de naam stoel niet meer verdient. Ja. Maar goed, die dan toch eh, dienst doet en die, die, hoop die, ook, die hopen we ook eh, nog te verbeteren. Zodat ook de mensen die daar zitten gewoon uiteindelijk daar ook met betere spullen achterblijven. Ja. Ja. En, maar is het dan ook voor die tandarts even groot onderhoud voor een heleboel mensen? Eh, voor alle, we, hebben in de tachtig kinderen en die zijn echt allemaal de revue gepasseerd. En ook personeel. En, en, en dat daar werkt op de projecten. En daar wordt dan wel heel snel in een soort, eh, ja, eh, worden de ergste gevallen of de te behandelen gevallen eruit gehaald. En daar wordt dan aan gewerkt. Oké. klopt. Nou, Pieter, ik kom zo nog heel even bij jou terug om wat meer te horen over je reis. Maar ik ga nu ook even naar Wim. Wim, jij bent eh, in Brazilië aan het werk ter. Op dit moment ben je in Nederland. Is dat even een uitblaasperiode? Of eh, wat ben je op dit moment aan het doen? Eén keer in de twee jaar proberen we eh, even in Nederland te zijn. Meestal zijn we dan twee maanden hier. Oké. Dan weer twee jaar in Brazilië. En volgens mij de laatste keer dat je sprak was je volgens mij net weer even in Nederland. Dus betekent dat je ook weer bijna die kant op gaat? anderhalve week geleden eh, aangekomen. Anderhalve week geleden oh, dan heb ik, eh, dan heb ik me even vergist. Ehm, dan was het volgens mij iemand die even in Nederland was. Maar goed, daar gaat niet om. Uh, maar je, de komende tijd, je bent dan hier in Nederland bezig. Ben je dan ook al je werk aan het voorbereiden wat je weer daar gaat doen? Of is dat ook even puur vakantie? Nee, we bereiden wel wat werk voor. En nu even, hebben we even wat meer tijd om, om dingen rustig uit te zoeken. Mhm. Dus dat doen we dan hier. Ja, en dat betekent, want jullie zijn eh, in die Aquafiva gemeenschap waar jullie werken. Ja. daar zijn jullie nou nog niet zo lang bezig, hè? Nee, daar zijn we nu ongeveer zeven maanden aan het werk. Dus dat is nog vrij kort. Ja, en dat betekent dat dat je ook even wat dingen moet omzetten nu je hier in Nederland bent? Uh, andere problemen moet oplossen? Nou, eh, we moeten in Nederland wel even kijken van... Ja, hoe kunnen we de sponsoring wat wat aantrekken, hoe kunnen we het werk meer bekendmaken. Mhm. Mm We zouden graag nieuwe mensen in het werk willen opnemen, dus we proberen ook eh, naar te kijken van of de mensen geïnteresseerd zijn. Oké, en wat voor mensen zoek je dan? Eh, we zoeken mensen die echt met ons, met ons mee willen werken om het werk op te bouwen. Eh, we zouden heel graag iemand willen hebben die in het onderhoud dingen kan doen. Oké, en dat gaat dan over de, de woningen eh, bij jullie. Want nog heel even kort, Aqua nou, kun jij het best vertellen. Wat is het ook weer voor een gemeenschap? Ja, Aquaviva is eh, een geloof, een werkgemeenschap in, eh, in een klein dorp in Minas Gerais. Ja. En we hebben sociale woningen. Dus er, wonen, er zijn 18 huisjes waar arme mensen of mensen die ziek zijn kunnen wonen. Ja. Voor een klein bedrag. Daarnaast hebben we een timmerwerkplaats voor eh, de jongens uit het dorp waar ze meubels kunnen leren maken. Ja. we hebben een eh, centrum voor verslavingszorg, dat is nog in opbouw. En eh, een aantal cursussen. Ja. En daarnaast hebben we een, een kerkje. Een kerk. En waar zijn, ben jij de afgelopen tijd veel mee bezig geweest in Brazilië zelf? Nou, de laatste weken ben ik vrij druk geweest om zelf eh, voor te bereiden. Dus zowel de dingen in Nederland als ook eh, eh, het zorgen dat, het netjes, dat het netjes konden achterlaten. Dat dingen goed overgedragen konden worden. Want je hebt daar een team aan wie het kan overdragen? Ja, we hebben een aantal mensen waarmee we werken. Hmm. Maar dat was nog wel wat spannend, omdat we nog korte tijd daar, daar, zitten. Ja, oh ja, natuurlijk. Je moet de mensen wel een beetje kennen natuurlijk. Ja, maar dat loopt Oké. Nog meer dingen wat je hebt gedaan? Ik hoor iets over dat je een nieuwe leraar hebt aangetrokken. Ja, we hebben een nieuwe leraar aangetrokken voor de, voor de houtbewerkingsschool. Ja. Dat was wel even moeilijk, omdat ons dorp wat afgelegen ligt. En eh, op zich zijn er vrij, vrij veel timmermannen in onze regio. ja. Er worden veel meubels voor in Brazilië gemaakt en die worden dan naar andere staten verstuurd. Maar die zijn allemaal aan het werk. Eh, dat gaat goed. Dus uh, dat concurrentie. Maar we hebben nu een, een hele goede timmerman gevonden. Die, die... Uh, jongens echt opleidt om echt mooie meubels te maken. Ja. En ehm, eh, welke, eh, heb, je, heb je de last van die concurrent bij jou in de buurt of niet? Nee hoor. Oh. En dus hij vindt het ook niet vervelend dat jij daar zit met je houtschool. school. of gaan er misschien ook wel leerlingen van jullie naar zijn fabriek toe? Ja, dat het zou, ideaal, eh, zou ideaal zijn als het zo kan werken. Ja, eh, dus hoe, vind je, hoe, hoe, vind je nou zo, zo iemand die dat kan, die dat wil? Want je hebt niet alleen een timmerman nodig. Diegene moet ook wel met kinderen in moeilijke situaties kunnen omgaan. Ja, ehm, in Brazilië is het altijd een kwestie van eh, op zoveel mogelijk plekken vertellen dat je iets of iemand aan het zoeken bent. Ja. En dan via omwegen komt, komt er altijd nog iets boven water drijven. En dat was nu ook zo. Dus het is een eh, erg informele aanpak. Altijd informeel. Ja. En is het uiteindelijk wel iemand uit de buurt geworden? Of is hij helemaal uit een andere end eh, gekomen? Nee, ik, ik was juist ver weg aan het zoeken. Of oh. in een dorp verderop waar, de meeste eh, meubelmakers zitten. En uiteindelijk woont deze man 100 meter van het brek vandaan. Oh, ideaal. Mooi hoor. Ik ga weer even naar, naar, naar, naar Pieter met zijn, eh, zijn reis die hij heeft gemaakt met 30 mensen, waarvan de oudste 70 was. En wat, wat heeft die 70-jarige gedaan? Want dat is nogal een eh, onderneming. Ja, die, die heeft nogal wat fietsen de, eh, weer lopend of rijdend, <laughs> kun je beter zeggen, gemaakt. Dus kettingen die eraf lagen, oh, dingen, remmen die niet meer werkten. Het is namelijk een kinderthuis wat op een berg ligt. Dus uh, de remmen, daar moet je wel wat aandacht aan ja. geven. Anders eh, gaat het heel hard meestal. Ja. af. ja. <laughs> Hey, wat, wat, wat gebeurt er nou eh, met zo'n groep? Want, ik kan maar, het is een heel veelkleurige groep van mensen. Die komen daar een paar weken om, om die mensen te helpen. Maar gebeuren daar dan nog bijzondere dingen? Ja, zich toch altijd eh, boeiend om te zien. Omdat het eh, voor ja, mijzelf in dit geval is het daar net zo thuis, zeg ik wel eens, als in mhm. Nederland. Ik hoef daar ook niet te wennen, en, en, maar het is wel een totaal andere wereld. En, en dan zie je eigenlijk dat de deelnemers van zo'n reis, die, die bereiden zich daar ook lange tijd op voor... Maar toch kun je eigenlijk met de middelen die je hebt, zoals video, je vertelt erover wat ze kunnen verwachten, mhm. kun je eigenlijk dat, eh, ja, dat proces van verbazing en het leven in een andere wereld eh, moeilijk overbrengen blijkt. En dat, dat maakt dat als mensen er echt zijn, dan, dan ja, gaan ze toch wel hele diepe eh, dingen heen van... Eh, van hoe is het mogelijk dat mensen zo leven of dat je zo moet wonen of dat je het zo op moet lossen dat is zo anders dan in Nederland. En, eh, en in, in, in, in, techniek, in omstandigheden. Is het een cultuurschok voor die mensen? Ja, dat is het zeer zeker. Dat, eh, terwijl op zich het de projecten, de, de, het kinderhuis en de trainingsschool relatief luxe zijn. met, met goede woningen... Eh, en, en, maar als je dan ook in, in dorpen komt... Uh, een of twee weken geleden waren we op een zondag in, in een ja, gemeente, een plattelandsgemeente in de buurt zijn we mhm. naartoe gegaan, een half uurtje rijden. En ja, eh, dan zie je dat mensen echt een cultuurshock hebben en daar de hele zondag bijna een beetje van slag zijn. Als ze erachter komen, ze joh, leven de mensen echt zo? En, en, en dat was dan nog in mijn ogen luxe, omdat men eh, zowel stroom had als water had in de huizen. En ja, en, en, eh, ja dan, dan, dan zeg ik, ja, ik, ik, er zijn nog wel plekken te vinden waar het eh, veel eh, minder goed eh, voor elkaar is. Hoe is het nou voor die mensen zelf, hè, die in die dorpen wonen? Dan komt er dan zo'n kar met, met Nederlanders aan. Ehm, die, uh, <laughs> die rijden langs en die verbazen zich hogelijk over hun leefomstandigheden. Hoe, hoe, is dat? Hoe is het voor die mensen zelf? Dat is een beetje tweeërlei. je, je ziet die mensen, ik, op zich, ik ken ze. En, en dus het eh, is niet helemaal nieuw, hmm. eh, omdat ik daar wel eens gewoon bepaalde contacten heb. Eh, maar die mensen die zien dat, dat ja, Hollanders anders zijn dan Bolivianen qua kleur, taal en, en cultuur en, en gewoontes en uiterlijk. en toch zie je ook als je op zo'n zondagse dienst bent eigenlijk naar de, de, de basics, zeg maar gewoon het ja, God groot maken of eren dat je dat, eh, dat verbind je eigenlijk weer. Dat je zegt, nou dat zijn broeders en zusters. Eh, weliswaar met een andere kleur en ik kan er misschien mhm. moeilijk mee praten. Maar eh, dat verbindt ook op een bijzondere manier weer. Dat je zegt, dat gaat gewoon door alle rassen en kleuren en talen heen. Dus dan zijn de verschillen in ene zijn een stuk minder groot. Ja, dan zie je hm. eigenlijk dat, dat bijbels gezien gewoon zij net zo goed God nodig hebben in hun leven als wij. En, dat er, ja, onze omstandigheden zijn wat luxer en we hebben wat mooiere kleren, hoewel daar ook niet meestal. En, en eh, ja, dus eh, daar zitten meer de verschillen, denk ik, dan de wezenlijke verschillen. De, de, de noden van de mens, die zijn ten diepste, denk ik, hetzelfde daarin. Is nou echt iemand daar die echt een soort enorme beleving heeft gehad. Dat, die, eh, dat, kan me voorstellen dat ook een hele inspirerende reis is voor mensen. Ja één dame die, die, die eh, was in de groep eh, met een ook oudere dochter. En, en, en die had van de voorzet, ik ben geen christen. En het is ja een christelijke, we zeggen ook, het is een zendingsreis eigenlijk. Ja. maar ze ging wel mee. En, en mag ik daar mee? Dus we hebben gewoon gezegd, nou dat is geen enkel probleem. Maar eh, ja, stel je er wel op voor dat het een reis is waar gewoon eigenlijk allemaal christenen in, in meegaan. Dus als je je aan ergens, dan moet je het niet doen. En, maar goed, dat was niet het geval. En deze vrouw, eh, ik herinner me, die, die, die, die, op een gegeven moment kreeg iedereen de kans gewoon om zo s morgens of s avonds een dag opening of sluiting iets te delen en, en, en eh, van wat ze meemaakte. Die, die had eigenlijk in de groep inmiddels zoveel meegemaakt... dat ze gewoon eigenlijk kon zeggen, ja, ik, ik, heb, ik zie daar gewoon Gods hand in. Hmm. En eigenlijk ben ik daardoor gewoon ook, ook ja, heeft ze gewoon, eh, is ze gaan geloven en is zij gelovig geworden. Dus dat, dat is nou, eigenlijk nou, wel heel bijzonder. Dat gewoon. had ze van tevoren niet verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Nee, die, ze stond daar heel neutraal en of, of beter gereserveerd eigenlijk, denk ik, ja. tegenover. En, en, eh, maar, maar het hele gebeuren op het project zelf en, en, en in de groep heeft haar eh, toch op een bijzondere manier aangeraakt. Ja. Ik, ga weer even naar Wim. Wim, als je dat eh, allemaal zo hoort... en ik begrijp dat jij ook nieuwe mensen zoekt voor, voor jullie project... mensen die mee willen draaien, overwegen dan ook wel eens zo'n reis? Ja, daar gaan we wel een beetje over nadenken voor volgend jaar. Dat zijn okay. een van de dingen die we in Nederland nu nu onderzoeken en met mensen over praten... om te kijken of we volgend jaar zo'n reis kunnen maken. Want er komt natuurlijk wel veel bij kijken, zo'n grote groep eh, daarheen eh, te krijgen. Maar het zijn inderdaad mooie reizen, want via één zo'n soort reis zijn wij eh, in 2000... Nee, wanneer was dat? In 1998 voor het eerst in Brazilië geweest. Ja. En uiteindelijk gaan de dingen wat rollen vanwege zulke ervaringen. Ja, dus voor jou zelf heel bepalend geweest. Ja, behoorlijk. Hmm, zo. En nu werk je daar? Ja. Nou, even heel concreet, hè, want we horen net eh, de tandartsen, de fietsenmakers. Eh, maar eh, jij zou ook alles kunnen gebruiken daar qua mensen met vaardigheden? Of heb je, ben je ook wel op zoek naar hele bijzondere vaardigheden voor jullie project? Ja, we zijn wel op zoek naar bijzondere vaardigheden. Dus we zijn bezig om dat, dat huis voor verslavingszorg te, te openen. dus daar heb je mensen nodig die daar gespecialiseerd in zijn, in verslavingszorg. Ja. En de, de, taal spreekt daar natuurlijk ook een eh, oh grote rol. Ja. Dus als mensen Portugees praten, dat, dat scheelt al een stuk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar bijvoorbeeld onderhoud, dat is altijd makkelijker om eh, iemand op in te zetten. Ja. Ehm, ik was nog even benieuwd, want ik begon daar zo mee. Van, eh, is er nog enig lokaal nieuws? En eh, je bent net terug uit, eh, uit, uit Brazilië. Wat, wat, wat, speelt er op dit moment eh, bij jullie? Wat er op dit moment veel in het nieuws is, is dat er twee dagen geleden is er een rechter neergeschoten voor haar huis. Och. En waarschijnlijk door politiemannen. Oh. Of mensen verbonden met de politie. Omdat zij corruptie binnen de politie nogal fors eh, aanpakte. Zo. En, en dat niet gewaardeerd werd. Nee. Dat is wel schokkend. Dat, dat klinkt bijna als maffiapraktijken. Ja, eh, hoe, je het wil noemen. Maar ja, goed, de, de, verhalen zijn natuurlijk bekend uit Italië... waar rechters eh, zijn, zijn doodgeschoten of vermoord anders, op andere manieren. omdat zij inderdaad te veel, nou ja, te succesvol waren... in het bestrijden van de misdaad. Ja, maar dit is door een politieman gedaan? Ja, vermoedelijk. Omdat er eh, ook al uh, dreigbrieven waren gestuurd vanuit die hoek en zo. En wat, wat, wat betekent, eh, hoe, hoe, wat is de impact in Brazilië? Want je, ik, weet dat je nogal afgelegen soms zit. Maar wat betekent dat voor, voor, voor het vertrouwen in de politie? Ja, wij hebben zelf in Rio gewoond, maar dit, dit heeft plaatsgevonden. Ja. Maar daar is buitengewoon weinig vertrouwen in de politie. En dat, is, eh, dat, dat wordt alleen nog maar erger op deze manier? Op deze manier wordt het alleen maar erger, ja. En is dat, is dat ook terecht? Hoe, wat zijn jouw ervaringen? Ehm, ja, je hebt altijd drie soorten politie. Ik weet niet of het Nederlands is, maar de, de federale politie. Eh, ja. De, de politie zonder uniform en de militaire politie. En in Rio bijvoorbeeld is de militaire politie die is het meest eh, corrupt. En nou. dat is ook mijn eigen ervaring. Ik ben een aantal keer opgehouden door de politie. En eh, het ging eigenlijk nooit over de zaak zelf. Het ging altijd over andere dingen. Of ze wilden iets verkopen, of ze wilden wat geld krijgen. Of, eh, maar het ging nooit over een echte overtreding. Nee. Dus het, ze dachten, daar is bij deze meneer wel wat geld te halen. Nou, het is meestal juist andersom. Als ze dan oh. erachter komen dat je een eh, buitenlander bent, dan, eh, dan gaan ze er eigenlijk niet op door. Dus Brazilianen hebben er eigenlijk nog meer last van. Oké, dus ze houden jou een beetje... Omdat ze bang zijn voor internationale problemen? Nou, zo, zo erg zou het misschien niet zijn, maar misschien vinden ze toch geen goede reclame. Nee. Nou, ik begreep van jou dat, dat, dat corruptie daar behoorlijk op de kaart staat. En niet alleen bij die rechter. Wat, wat, wat, daar is ook een nieuw president mee aan de slag gegaan? Ja, een nieuwe president. Eh, ik denk dat ze nu ongeveer een half jaar aan het, aan het werk is. Ja. En eh, er wordt al flink veel geschoven op allerlei ministeries van mensen die weggaan vanwege uh, dingen uit het verleden niet klopten. Ja. En, dus dat is flink actueel dat de, de corruptie wel aanpakt. Ja. Dan weet je nooit wat er wat er echt eh, op de achtergrond speelt. Veel Brazilianen zijn er ook wat, wat sceptisch over. Die zeggen, ja, de grote mensen, de grote jongens, die blijven toch zitten. Ja, ik weet het niet, ik kan het niet zien. Hoe, hoe heeft zij gereageerd op, eh, op, deze, op dit incident, op deze eh, moord op de rechter? Ik heb nog niet gezien dat ze gereageerd hebben. Hmm. Maar het is net, het is net kort voor anderhalve dag geleden gebeurd? Ja, dus dat had, had gekund. Ja, nou ja, maar goed, ik kan me voorstellen dat het wat, eh, wat minder snel eh, doordringt hier in, eh, nu hier in Nederland zit. Ja. Maar wel, wel een spannend verhaal. Ik vind het wel... ik, vind het wel ik vind het schrik om te horen dat een politieman een, vermoedelijk een rechter heeft doodgeschoten. Ja, dat, dat zou moeten samenwerken. Ja, er zijn nog meer problemen met de politie geweest, begreep ik van jou. Maar dat was een, want je, je stuurt mij altijd zo'n mailtje van wat, wat, wat, wat, er allemaal speelt bij jullie. Je, je spreekt daar over een vredespolitiepost? Ja. Wat is dat? Ja, dat, was dan even een onderwerp wat me eh, persoonlijk iets meer interesseerde. <laughs> Eh, dat is ook in Rio de Janeiro en daar hebben wij de eerste eh, drie jaar gewoond. Ja. En um, daar zijn veel favelas, die die gebieden met kleine huisjes. En dat zijn eigenlijk, eh, die worden vaak geregeerd door drugsbenden. Ja. Of door milities, dus door ex-politiemannen. Eh, en eh, in Rio hebben ze nu een beleid dat, dat de favelas, ja, die dicht dichtst bij het centrum liggen... en die, die een bepaalde, wat, wat meer van belang zijn... Ja. daar worden nu politieposten binnen die favelas geplaatst. Ja. En dus dat noemen ze vredesposten. En en vaak dan, eh, dan gaan de drugsbenden die gaan echt eh, vandoor, die gaan naar andere gebieden toe. Oké, dus het werkt wel. Ja, zo worden die favelas dan, eh, hoe noem je dat, gepacificeerd. Ja. Maar nu was er in een bepaalde favela, die, die kennen wij ook, was er ook zo'n post geplaatst. En die politie begon wat meer dingen te doen dan, dan alleen de vrede te bewaren. Die begon ook de, orde wat te handhaven. En die hadden gezegd dat een bepaald om tien uur s'avonds afgelopen moest zijn. Een feest voor Vaderdag, dat ja. afgelopen zondag was. Maar dat was uh, schijnbaar zo gezellig dat, eh, dat de lokale bevolking stenen begon te gooien tegen die, oh. politie. Jo, maar dat, is, eh, en, en, maar, en dat wordt dus dan niet getolereerd. Dus ze zijn wel blij met die politiepost als ze de drugsbennes wegjagen, maar het moet niet gek worden te gek worden. Ja. ja en wij waren zelf, uh, eh, of ik was zelf in die, in die favela in, eh, in 2008. Wij hadden een voetbalschooltje. Ja. En eh, die jongens die, die gingen een toernooi houden met, tegen andere voetbalschooltjes in die favela. Dus moet je je voorstellen dat je eerst met die groep moet je allemaal door steegjes, klein, door kleine paadjes omhoog lopen. En eh, op een gegeven moment boven in die favela is er eh, een sport, eh, een soort... Ja, Veldje. Een sportveldje, een overdekte hal. Dus we waren bezig met dat toernooi. En eerst was er één, één mannetje van de drugsbende die daar een beetje rondliep met zijn pistool. Maar op een gegeven moment kwam er een hele groep binnen met, met grote mitrailleurs en met rugzakken, met munitie en handgranaten aan de broek. Dus dat daar iets in die favela moest gebeuren, dat was me toen al duidelijk. Ja. Dus dat was, dat was wel even wat spannend moment van jeetje Mina, wat... Uh, ja, en daar is die Je jongens een dagje mee uit en dan komen zulke dingen ja. tegen. Ja. Dat was bij ons ook trouwens wel wat, maar... Maar dat is, daarvoor is die vredespolitiepost in eerste instantie opgericht. Om dat Daar aan is die vredespost. Ja. Eh, je, je, bent nu nog in Nederland en eh, je gaat de komende tijd dus eh, je voorbereiden weer op een terugkeer fondsenwerving spreekbeurt, dat neem ik aan nog? Ja, inderdaad. En heel veel stroopwafels eten overal. <laughs> stroopwafels eten. Ik ga nog heel even naar Pieter, voordat ik tot een afronding kom. Pieter, ehm, wat, wat staat er voor jou nu de komende tijd op de, op de agenda? Nou, wij zijn ja, al een, een, een halfjaartje zo'n beetje bezig met eh, ook het schrijven van een boek. Althans, daar oh. is een schrijver mee bezig. Maar uiteraard, omdat het over het zendingswerk in eh, Bolivia gaat, wat wij eh, mochten opzetten... Ja. heeft dat ook voor ons veel werk, dus daar, daar moeten we veel in lezen. Daar ben jij En, en allerlei foto's en dingen eraan bijzoeken... Om, zodat dat jubileumboek eind dit jaar het licht kan gaan zien. Dus Mooi. dat kost veel tijd. Ja. Nou heren, ik wil jullie al twee ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. En uh, ik eh, spreek jullie hopelijk later weer eens een keertje in Focus op de Wereld. Dank jullie wel. Ja, heel graag gedaan.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 bit of happiness, yeah. Mooi. Happiness van Jonathan Jeremiah was dat. En met eh, die plaat komen we aan het einde van de Nacht op 1. Ik dank u allemaal hartelijk voor het eh, luisteren. Al de mensen die wakker zijn gebleven deze nacht met mij. Of de mensen die met ons wakker zijn geworden. Dat was heel mooi. Wilt u de verhalen nalezen of wilt u meer weten over de mensen die we hebben gesproken in Focus op de Wereld? Dan kunt u terecht op eo.nl slash de nacht op 1. En ik wens u een hele goede dag en veel genoegen straks met het Radio 1 Journaal. Hoogstwaarschijnlijk met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ik wens u jullie een, eh, een mooie dag en eh, een, een eh, fijne, fijne middag ook. Dag.